<laughs> nou ja, Onno. Oh, uh, eh, ah, krijgen we wat extra muziek. Uh... Precies, nou, komt om 12 uur komt het nog een keer voorbij. Dus, uh, er zat geen reclameblok in, dus ze worden niet gestraft. Dus dat valt allemaal wel mee. het nieuws, ja, nou ja... U, ik hoop dat u om 12 uur nog luistert. Dan komt, krijgt u een extra lang nieuwsbulletin. Ik zal ze even bellen dat ze er een dubbele uitvoering van maken. and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. Bill Withers, een Lovely Day. Ja, als je daar geen Niels hoort, want het is toch meestal allemaal ellende wat je hoort... dan is het ook <laughs> meteen een lovely day, toch? Ja, natuurlijk, uiteraard. <laughs> Ja, want uh, ja, in Frankrijk weer een eh, meneer doodgeschoten. Die eh, Marokkaan, heb ik gehoord net. Die, ja, die liep met, wilde met een mes het politiebureau inlopen. En toen hebben ze hem dus nou ja, doodgeschoten. Nou ja, hij wilde, hij wilde maar hij stond al bekend, hè? Oké. Oh. Ja, hij was al... Oh, nou, hij eh, eh, was al in de eh, picture. Okay. Ja, hij was al in de picture. Heeft hij ook deelgenomen aan die, aan die eerdere... Dat weet ik niet. Dat heb ik niet vernomen, nee. Dat is hm? me niet... Ja, hij, gekomen. Hij, het, is hem, het heeft hem zijn leven gekost. En, ja, het was een bomgordel om. Dat was allemaal nep, geloof ik. Dat, dus, dat, was, dat was in ieder geval niet... Uh, daar kon hij niks mee. Maar, maar hij was wel... Was dat bij deze? Ja. Hij was, er wel op uit om eh, zoveel mogelijk slachtoffers te maken met dat mes in ieder geval. En natuurlijk, <clears throat> en bij uitstek ook op de dag dat het, het een jaar geleden is dat de Charlie, eh, ja, eh, ja. slachtoffer werd van een moordaanslag. Ja, Bill Withers. Ja, een goede keuze hoor, want daar ben ik ook fan, fan van trouwens. Kijk, zie je, dat weet ik gewoon. Ja. ja. Zullen, we, zullen we, heb je zin om even naar het vliegveld te gaan? hangt vooraf, als we naar een zonnig land gaan, vind ik het prima. Ja, doen we met Magna Carta.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 guitar and the suitcase. Jakarta en ook eh, Gerard Cox heeft dat opgenomen. Eh, hetzelfde sfeertje eigenlijk. Nederlandstalig. Ken je die, die uitvoer? Niet zo uh, 1, 2, 3 dat mij... Ehm, hoe, heet het? hoe heet het in zijn versie ook weer? Ehm, die nou. zoeken we op. Die, <laughs> ja, die voor twaalf. Ja, nou, een hoop van Geert Koks wel te vinden. Maar dit, dit nummer uh, ik niet. Hmm. Er staat op een of andere LP, maar op een of andere manier is dat nog niet op eh, bijvoorbeeld Spotify terechtgekomen. Dus dat kunnen we maar heel moeilijk terugvinden. Ja, dat is jammer. Want Gerard zingt het ook heel leuk. Ja, nou goed, maakt allemaal niet uit. Er zijn er genoeg die het leuk zingen. Eh, we gaan eh, genieten van de chorus met All I Have To Do Is Dream. Doe jij, droom jij nog wel eens, nou? Of... Ja, vannacht nog, maar het was een eh, prettige droom. dat Ik zo oh, oh jee, ja. nachtmerrie? Nou, nou ja, <laughs> het is een nacht, Marie. <laughs> ja, nachtmerrie Christmas. Hè. Ja. <laughs> We gaan eh, genieten van eh, de koers. De Nou, dat, meestal unplugged. hebben eventjes eh, gemeenschappelijk gedroomd hier. En eh, ja, ik kon het nummer wel dromen. Het was van de Everly Brothers natuurlijk. Ja, ja. Eh, nou, vertel Nee, ja, ik gaf jou even wat aan ja, ik nog wilde zeggen. Dat is koffie was dat, hè? Koffie. Lekker, dat was lekker. Eh, koffie. Ja, ja, dan ga ik zo meteen nog wel even een bakje halen. Nee, wees maar niet bang. Eh, ik zal je goed verzorgen. Is goed, ja. Nee, nee, nee. Ik wil even terugkomen op eh, dat wat ik... Je bent er toch dinsdag... Hoef je dus niet terug te komen. <laughs> ja, ik ben wel teruggekomen. Nou, vanaf dinsdag ben, ja, ik, vanaf, ben ik vanavond weer teruggekomen. Oh, dat is waar. Om even ook nog even iets okay. recht te zetten. Want wij hadden het namelijk dinsdag tijdens de uitzending... Ja eh, kwam ook te sprake van, eh, over het vertrek van eh, Bernd Snijders. Ja, de burgemeester, van, Haarlem. Haarlem. Ja, ja. En Bloemendaal. die, belde, die belde me meteen kwaad op. Ja, <laughs> nee, ja want we hadden het erover van wat ging hij dan ook weer doen. En ah, er stond maar zoiets van bij, die drie letters. <laughs> doet hij wel eens wat? Dan? <laughs> jawel, jawel, jawel, jawel. Kan ik ook uh, beamen. Nee, dat is... een goede burgemeester, toch? Zeker weten, ja. ja, ja. Heel erg jammer dat hij weggaat. Ik hoorde veel mensen ook daarover eh, die orde, dat oordeel. Met, zakdoek eh, zakdoeken, ja, ja, ja, ja, maar hij blijft in Haarlem wonen. Hij, dus- was wel, hij blijft in Haarlem wonen, hij blijft Haarlemmer. Uh, maar hij gaat dus een andere baan betrekken. En toen hadden we het erover en toen zei ik, wist ik wel de naam nog. Ja. VSB, maar ja, de VSB kon je ook gauw nog even linken aan de VSB-bank. Of weet je wel. oh, dan hadden we het erover dat het een pensioenfonds was. ja, Ik dacht ook nog eens een pensioenfonds. En dergelijke. Ja. Nee, het is wel een fonds ja. Maar het is een ander fonds. En ik heb het even opgezocht. Ja. Hij wordt eh, namelijk per 15 eh, augustus directeur van het VSB-fonds. En dat is een, een, van de grootste fondsen in Nederland... dat ondersteuning biedt op het gebied van kunst en cultuur... Ja. en mens en maatschappij. Oh, dan kunnen wij misschien ook nog een beroep doen. Dat is misschien, eh, ja, wie weet. misschien dat hij ons ook nog een cursus nou, <laughs> flikt. dat, zou, wel mooi zijn. Nee, maar dat eh, even, eh, even de ja, recht gezet, heb je ook, Ja, heb je wel nog goed, goed gezet? Ja, ja. Dus- ik het is wel jammer hoor dat hij <laughs> weggaat. ik ga ook nog even recht zetten, want ik heb Marjolein uit Vijfhuizen aan, aan de, op Facebook. En ja, voor Marjolein speciaal dit nummer. Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine. Aan die man met dat nobele gezicht. Zijn lei is schoner dan de mijne. Allicht, allicht. Maar denk eens aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou. Allemaal nobele gezichtjes, niks voor jou, niks voor jou. Doe je wollen sokjes aan, Marjoleine. Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen? Marjolein, ik word er zo weemoedig van. Hier beneden ligt een perkje te geuren. Het decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren? Marjolein, Marjolein doe je wollen sokjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjolein aan die slemiel met dat parelgrijze vest. Zijn banksaldo is hoger dan het mijne, weet ik best, weet ik best. Maar denk eens aan al die visite die je bij hem krijgen zou. Allemaal vest in de suite, niks voor jou, niks voor jou. Doe je alle sokjes aan, waar je lijnen. Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen? Marjolein, ik word er zo weemoedig van. Hier beneden ligt een perkje te geuren. Het decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren? Marjoleine. Marjoleine, doe je wel de sokjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine aan die vent met dat ravenzwarte haar. Zijn haar is dikker dan het mijne, het is waar, het is waar. Maar denk eens aan al die knulletjes die je bij mij krijgen zou. Allemaal donkerblonde krulletjes, die van jou, die van jou. Doe je wel sokjes aan Marjoleinen. Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen? Marjolein, ik word er zo weemoedig van. Hier beneden ligt een perkje te geuren. Het decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren? Marjoleine, Marjoleine, doe je wel de sokjes aan. Marjolein uit Vijfhuizen. <laughs> De wollen sokjes waren voor jou speciaal. Nee hoor, maar Marjolein is gewoon de schuilnaam voor Desiree Tichelaar. Heb ik inmiddels begrepen. Komt, we hebben allebei een beetje last van dementie. En dan, eh, dan vergeten we elkaars naam. En dan eh, schelden we elkaar uit voor Marjolein En zij noemt mij dan Jan. <laughs> Nou. Oh, <laughs> ja, Jan noemt ze mij, eh, no. Orno is eh, in de keuken mij eh, eh, voor een heerlijk bakje koffie uit te verzorgen. Dus dat komt helemaal goed. Het is vrijwel uitgesloten, luisteraars, dat er ooit nog een nieuw album zal uitkomen van Black Sabbath. Dus wellicht is het leuk om van hun laatste studioalbum 13, 13, het nummer Zeitgeist te draaien. Ook dit nummer, ook in dit nummer wordt gebruik gemaakt van dopier effecten. Wat ook gebruikt wordt in Planet Caravan van hun allereerste studioalbum. Paranoid, zo heette dat. En eh, ik ga hem draaien speciaal eh, voor Marius van Buringen. Zeitgeist, Black Sabbath. <laughs> Nou, we hadden net het nummer Dreams, niet van Droom hoor, van dit uh, enge geluid. Eh, Black Sabbath. Dat was Zeistgeist, ja. Begon een beetje eng, uh, griezelig gewoon. Nou, want jij door ze niet naar binnen komen, dacht ik net. Nee, nee, nee. ik dacht alweer gelijk aan die nachtmerrie van, uh, <laughs> van afgelopen nacht. Ja, nee. Ehm, even kijken hoor. Ehm, wat wou ik nou ook weer draaien, hè? Je, maakt me helemaal ah, in de war. Ah, ja. Je maakt me helemaal in de war. <laughs> oh ja, ik weet, ik weet het alweer. Het, Tom Waits. Ehm, want ik zocht eigenlijk de Tom, Tom Trouser Blues. Ehm, hoe heet dat ding nou ook weer? Eh, Waltzing Matilda, die zong ik. Die, eh, eh, zocht ik eigenlijk van Tom Waits. Ehm, omdat hij zo'n aparte, rauwe stem daarin heeft in dat nummer. Waltzing Matilda. Ja, dat het heet officieel de Tom Trousers Blues. Ik dacht dat ik hem in het systeem had staan, maar dan moet ik, nou, misschien dat ik hem zo vind. Want, op het moment dat je zoiets wil opzoeken, dan, eh, ja, dan komt hij altijd nooit tevoorschijn. Dus eh, ik moet nog even... zeker niet als je het op het laatste moment wil doen. <laughs> De Luisteraars, <laughs> u heeft niets gehoord van deze opmerking. <laughs> Wat de, eh, Heel Zandvoort hoort alles. Ja, ze horen nou alles. Maar ze horen ook dat jij dus bang bent om naar binnen te komen met zijskaars van... van Black nou, omdat zo heb, klonk. Heb, heb jij in jouw collectie dit soort eh, eh, repertoire. Black, Sabbath? Ja. Ja, heb ik ook... Eh, nou ja, fan. weet het, was het nummer Paranoid? Ja. Nee, dat, was het eerste album, Paranoid. Ja. Nee, dit was van, een, van, een laatste, van hun laatste album, althans. Ja. Als ik Marius van Buringen mag geloven. Nou, die geloof ik wel, want die weet alles van muziek eigenlijk. Uh, Waltzing Mathilde. Ik heb nou een aantal Waltzing Matildas. Heb ik in beeld, maar er zit natuurlijk... Zit Draai nou eerst even wat anders dan. Zal ik dat maar doen?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 Give your Give your all. nummer van John Legends, All of Me. Eh, my head's water, but I'm breathing fine. Hoe zou die, hoe zou die dat, ja. hoe zou die dat flikken? Ja, dat, moet je natuurlijk een beetje het twee... Hypothetisch moet je dat ja, Ja, juist. Dat was zocht ik even, ja. ja. Want, eh, maar eh, hoe moeilijk het ook is. Hè? Ik kan toch nog uh, eh, me handhaven. Ah, ja, ja, zo. I Will Survive eigenlijk. Het is eigenlijk I Will Survive, maar, <laughs> maar, dan met een andere tekst. Ja, maar het, is I Will Survive. Dat is van Gloria Gaynor, dus een beetje te heftig. Hè? Zochten wij net naar Waltzing Matilda. Eh, en hebben we, zijn we blijven zoeken, althans ik ben blijven zoeken. En dat heeft me geen windeiger gelegd, want ik heb hem gevonden. Het heet het, officieel dus de Tom Trouberts Blues. heb je het gevonden? Eh, ja. Bij Barneveld? maar lag hier onder, onder de lag Huh? Bij Barneveld had je het gevonden? Ja zitten zeven kippen in. Zeven, ja, zeven kip ook in, in dit nummer. Je hoort ze kakelen. Tom Waits, eh, die heeft kip gegeten, want die heeft een paar botjes in zijn keel. Dat is duidelijk te horen, hij is hezer dan ik. <laughs> Dus geen pap. Nee. Maar wel heel aparte uitvoering dit hoor. Eh, Rod Stewart, die heeft het ook opgenomen. Ja. Ook mooi, maar toch... Ja, ook zo met die sterren, ja. Ja, nou, dit is wel echt, echt rauw hoor. Maar ik ga, ik, ik ga luisteren. Gebruikt ook een puzzeltje. What would I paid for now? See you tomorrow. If Frank can borrow a couple of bucks. dansen ja, eh, dan blijf je <laughs> doorgaan, hè? Ja, ja, dan ben je, zo 6,5 minuut verder. <laughs> Als ik dat zou zo moeten zingen, dan heb ik wel een paar strepsels nodig, hoor. <laughs> Meerdere strepsels zelfs. Ja. ja. Maar eh, ik had het nog eventjes opgezocht, want we hadden het er eventjes over. Van uh, Tom Waits. Ik denk dat het is niet alleen muziek dat ik hem ken, maar ook vanuit de filmwereld. Oké. Dat dus klopt toch wel. hij is namelijk in 1981 is hij op een gegeven moment gaan werken samen met Francis Ford Coppola. Dat is dus een Amerikaanse uh, filmregisseur. Ja, hele grote uh, films. Eh, One from the Heart. Oh. Dracula. Dracula? ja, ook een Dracula film. Oh. En um, ehm, de Cotton Club speelde zich in de jaren... 30, 30 beetje, zeg maar... Uh, Ik geloof ook dat het met slavernij eh, te maken had. Eh. Maar ook jazzmuziek, dus dat kwam ook in zijn straatje. Hij, maakte, hij was als eerste gevraagd om muziek te maken voor de film van hem... One from the Heart. Het schijnt ook een hele mooie film te zijn, wat ik me oh, nog kan herinneren. Maar hij is dus bekend, het meest ook wel natuurlijk als singer-songwriter en jazz muzikant. Tom Waits. Tom Waits, ja. weet, je, waar, weet, je, waar, Marius aan moest denken? Eh, goeiemorgen, mensen. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Maar ik zat, waar ik dan weer aan zat te denken... dat was weer eh, aan die twee van, eh, van eh, de Muppet Show. Stettler en Waldorf. <laughs> ja. ja. Ja. Van, uh, oh, ah. the show is getting better every week. Oh, I think your eyes are, are uh, your ears are getting worse, every week. think <laughs> you miss nothing. we gaan... we gaan... we gaan genieten van stemmen in de lucht. voices in the sky. Nightingale hovering high, harmonize the wind. Darkness, your symphony, I can hear you sing. Of voices. happy. What news would you zijn prima in staat om dat, eh, om dat eh, tot uitvoering te brengen. Want op het moment dat wij aan het praten gaan... zijn wij gewoon voices in the sky. Want die komen, we komen helemaal bij, bij Schiphol terecht. Nee. Zover kan je streven. Ja, Zitten we toch als je, op airport. Als je, ja, als je een goede autoradio hebt en je schakelt daar op Radio Zandvoort... 106.9 eh, FM, dan, dan kan je hem ontvangen. Dus, Schiphol wel? Ja, zover rijdt Haarlem dus niet? Ook of we moeten pech hebben, dan blaas jij overheen dan. Ja. <laughs> nee, maar even zo, nee, zonder eh, gekheid. Zover, zover reikt te zijn, Dan moet je eh, wel een goede radio in je auto hebben hoor. Dat zeg ik bij, erbij, want eh, de een of andere radio, daar wel nog wel eens verschillen. De een of andere stem ook. <laughs> maar goed, daar hebben we het al over gehad. We gaan verder met een nummer van Stevie Wonder. I Wonder. hoe die terecht is gekomen in Village Ghetto Land. Would you like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to village ghetto? while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from God. everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens unless they own police. Children play with rusted cars, swords cover their heads. Politicians laugh and drink, drunk to all demand. buying dog food now. Starvation roams the streets. Babies die before they're born, infected by the green. Now, some folks say that we should be glad for what we have me, would you be happy still in 1995 living in village ghetto land? Village Ghetto Land live gezongen door eh, eh, Stevie Wonder. Eh, nu je er bent, zei Orno, van Treintje Oosterhuis. Nou, ja. moet ik hem even zoeken, want als ik nu je er bent intyp, dan komt er niets tevoorschijn. Dan draai je dus anders, hè? Ja, dat ga ik ook doen. je moet, moet waarschijnlijk op Treintje zoeken gewoon.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 dat die slachtoffer altijd wordt. Net zoals Amy Winehouse ook. Hè? Ja, en meerdere. Ja, slachtoffer worden van Zoals op een gegeven moment kunnen ze de, de, druk niet meer aan. Ik denk het, ja. Dat moet en, dan, dan, dan, en dan misschien nog zo niet eens dat ze het zelf pakken, zeg maar. Maar dat wordt aangeboden. Zou het? Ja. ja. Meestal wordt het aangeboden. Ja. Ik kan even niet gauw, ik weet wel iets in, echt helemaal achteraf van een artiest. Die uiteindelijk ook, eh, weet je wel... Uh, Verslaafd is Hier, neem dit dan maar even. Weet je wel, eh, even gewoon zo... Ja, dus even, maar dat even is, wordt op een gegeven moment permanent. Ja, en dan... en dan, ja, dan gaan ze eraan onderdoor. Ja. Of ze kunnen de, door rehab wel weer bovenop komen, maar... Heel vaak is het natuurlijk dan... Uh, maar dat gaat het mis. Dan ja. gaat het mis. Vele, vele voorbeelden vanuit het verleden zijn daar getuigen van. Ja. Uh, nu dat jij er bent, uh, Orno, draai graag even... Ja, ik ben er. ja, ja. Maar <laughs> zei ik toch al? Ja. <laughs> Treintje Oosterhuis voor jou. Ja. Ja, prachtig mooi nummer. Ja, We, hebben nog ruimte voor, eh, voor één, eh, één uh, nummer. Oh, nou, een beetje een lang nummer mag het zijn. Want, we zitten bijna weer op. Ja, ja. vijf minuten nog, zeg maar. Dus ja, er zijn natuurlijk wel nummers van zes minuten. Hebben we zojuist kunnen vaststellen met de trom, Tom Blues. Tom Waits. Ja, Tom Waits. heb jij nog een suggestie? Of zeg je van nou, duif, zoek het maar uit. <laughs> Vlieg op, joh. Vlieg op, ja. Ah. Eh, ja, Jouw programma. Ja, dat is waar. Maar er zijn zoveel mooie nummers. Eh, ik ga nog maar nog één draaien voor Yvonne, want die zit ook te luisteren als het goed is. Eh, The Unchained Melody, een gaan we van de Righteous Brothers. Oh. God, speed your love to Righteous Brothers met die Unchained Melody. En zo is het alweer tijd om voor de laatste eh, klanken. Eh, ik heb zojuist het nummer Heather van uh, eh, de Carpenters ingezet. Dat hoorde ik al, ja. Een, instrumentaaltje. Dat sluit dan mooi aan op het nieuws. Ik mag nou het nieuws niet vergeten. Dan dupeer ik heel Zandvoort natuurlijk. <laughs> Want die kunnen niet Inmiddels zonder... zijn er overstromingen. Ja. Geen app meer, maar heel veel vloed. Weer 100, 150 vrouwen aangerand in Hamburg. En, een zootje overhoop geschoten in Parijs. En eh, in, in, Brussel ook weer een zootje bommen ontploft. En, eh, ja. Libië mensen vermoord. Nou ja, eh, was gezellig hè, met Niels. Ja, ja. Ja, we hebben, we hebben helaas... Maar ah, heb ik ook nog wel wat leuks. Want uh, er was, op Facebook zag ik dat er een man werd gezocht zeg maar, door een vrouw. Want die vond het zo aardig. die had tijdens de regen... had die beste man aan haar kleine kindje van een jaartje of twee, drie... had hij hoe heet het, eh, hm? gegeven. Oh, Een eh, regenjas. Dus uh, eh, dat oh. <laughs> is nog goed nieuws.